met het NOS-journaal. De notaris Ad Smit krijgt strafontslag... omdat hij jaren etentjes en luxe uitjes zou hebben betaald met geld van de politie. Dat meldt de NRC op basis van bronnen bij de politie. Smit wordt volgens de krant ook strafrechtelijk vervolgd. De politiebaas zou de fout in zijn gegaan tussen 2009 en 2014. Hij zou vrienden en familie op kosten van de politie hebben getrakteerd... op dure etentjes en voetbalwedstrijden in de arena... Smit zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en een ontslag niet zal accepteren. President Trump denkt na over het bewapenen van leraren en schoolmedewerkers. Dat heeft hij gezegd op een bijeenkomst met overlevenden en nabestaanden van de schietpartij op een school in Florida. Na een gebed riepen de gasten Trump op om meer te doen aan de veiligheid op scholen. Slachtoffers van misdrijven moeten beter beschermd worden en ze moeten meer rechten krijgen, dat vindt het kabinet. Daarom wordt er de komende jaren samen met politie, rechters en strafrechtadvocaten gewerkt aan nieuwe maatregelen. Zo worden verdachten verplicht om bij de rechtszaak te luisteren naar het verhaal van het slachtoffer als die wil spreken. Ook wordt geregeld dat ouders van wie hun kind is vermoord zich uit mogen spreken zodra een TBS er op proefverlof mag. Eind dit jaar gaat er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Een deel van de schoolmeisjes die in Nigeria vermist raakten na een aanval door terreurgroep Boko Haram is weer terecht. Tientallen meisjes zijn gevonden door het leger, melden lokale media. Begin deze week verdwenen de meisjes toen Boko Haram een aanval pleegde op een dorpsschool in Dapchi in het noordoosten van Nigeria. Skier Marcel Hirscher heeft op de Olympische Spelen naast zijn derde gouden medaille gegrepen. De 28-jarige Oostenrijker, die een Nederlandse moeder heeft... was op de combinatie en de reusslalom eerder nog de beste... maar bij de slalom maakte hij een fout. Hij miste een poortje en werd gedisqualificeerd. Christoffersen uit Noorwegen gaat na de eerste run van de slalom aan de leiding.